Zijn dood wordt gezien als een ongeluk. De acteur had de laatste 19 maanden geen drugs meer gebruikt. Hij gebruikte ketamine tegen een depressie. En Perry, die jarenlang de rol van Chandler Bing speelde... werd eind oktober doodgevonden in de jacuzzi in zijn woning in Los Angeles. Hij was 54 jaar. Verschillende Nederlandse rederijen willen gaan omvaren om de Rode Zee te vermijden. De afgelopen tijd waren er in die regio meerdere aanvallen op vrachtschepen. Die zijn opgeëist door de Houthi-rebellen. Die zeggen dat de aanvallen pas ophouden als Israël stopt met de oorlog in Gaza. Afgelopen dag werden opnieuw twee vrachtschepen geraakt door raketten. De Nederlandse Redersvereniging vraagt om militaire actie en begeleiding. Eerder werd bekend dat twee grote rederijen, het Deense Meersk en het Duitse Hapag-Lloyd, ook niet meer via de Rode Zee gaan. Het Israëlische leger zegt dat in Gaza per ongeluk drie Israëlische gijzelaars zijn doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd tijdens gevechten met Hamas-strijders. Ze waren mogelijk ontsnapt aan hun bewakers of in de chaos alleen gelaten. Maar Israëlische militairen dachten dat het Hamas-strijders waren. En toen het nieuws bekend werd gingen honderden mensen spontaan de straat op in Tel Aviv. Voetbal in de eredivisie heeft NEC tegen Fortuna Sittard de eerste thuisoverwinning geboekt sinds eind september. Het werd 4-1 in Nijmegen. Door die ruime zege neemt NEC op de ranglijst de achtste plaats over van Herenveen. In de eerste divisie pakte Willem II de tweede periodetitel door een 4-1 zege op Helmond Sport. De enige overgebleven concurrent, NAC Breda, verloor met 3-1 bij ADO Den Haag. Het weer droog en niet kouder dan een graad of 6.